en won niet de 5 kilometer met overmacht. Jan Blokhuizen staat in het klassement, gevolgd door de Noor Bukko. Vandaag staat bij de mannen de 1500 meter op het programma... en bij de vrouwen de 500 meter en de 3 kilometer. Het weer, het is vandaag droog met flinke zonnige perioden... maximaal rond het vriespunt in Groningen tot een graad of 2 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A6 tussen Jouren en Emmeloord...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 Yeah, the best is still to come. For our house. Yeah, the best is still to come, dear. Oh, the best is still to come. It's the strangest thing that I can feel. So much for someone, somehow. It's the strangest Ongelooflijk.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 is gisteravond uitgeweken naar Schiphol. Het vliegtuig dat uit Madrid kwam had problemen met de flaps... die nodig zijn om tijdens de landing af te remmen. Daarom koos de piloot ervoor om te landen op de polderbaan van Schiphol. Die is bijna twee keer zo lang als de baan in Rotterdam. De 149 passagiers zijn met bussen van Schiphol naar Rotterdam gebracht. Het onderzoek naar de publicaties van neuroloog Janssen Steur moet worden gedaan door een zware commissie. Dat vindt de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De zaak is te groot en te ingewikkeld voor de Medical School Twente, die er nu mee is belast, zei de president van de academie in Nieuwsuur. Hij vindt dat bijvoorbeeld het UMC Groningen moet onderzoeken of de wetenschappelijke publicaties van Janssen Steur wel deugen. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid wil dat meer mensen tijd uittrekken voor hulpbehoevende familieleden om daarvoor te zorgen. Zo kan de zorg betaalbaar blijven, zei hij bij Pauw en Witteman. Het kabinet wil de komende jaren 1 miljard euro bezuinigen op de ouderenzorg. Mantelzorg wordt daarom belangrijker, zegt Van Rijn. Hij noemde eenzaamheid de grootste bedreiging voor ouderen. Een ziekenhuis in Brussel heeft eind vorig jaar euthanasie toegepast op een een-eigen tweeling van 45. De broers waren doof geboren en brachten hun hele leven samen door. Langzaam werden ze ook blind, waardoor ze uiteindelijk alleen nog maar zouden kunnen voelen. Volgens de artsen was er sprake van een ondraaglijk lijden. Dit weekend worden in Nederland de ooievaars geteld. De stichting Stork vraagt vogelliefhebbers door te geven waar zij ooievaars hebben gezien en hoeveel. Op de websites ooievaars.eu kunnen mensen aantallen, plaats, datum en ringgegevens doorgeven. De ooievaars